Onder de golven Boert mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. En bij het water speelt een kind, en alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik wacht. Ik hou van je warm tot mijn gezicht ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. Ik scheur de rotsen met stralen verhoogde meren. In de dalen en onweersluchten doe ik vluchten aan als de regen valt. Verberg je ogen in mijn hand voordat mijn glimlach ze verbrandt. Mijn vuur, mijn liefde, mijn gouden ogen. is beter als je nog wat wacht. Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou en stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief, zo lief het noorderlicht. Maar soms ben ik als koken kloot. ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in alle tijd. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon. Ik heb je lief, zo lief.